De Nederlanders zaten de afgelopen dagen vast in Sanaa vanwege de hevige gevechten tussen Houthi-rebellen en aanhangers van oud-president Saleh. Saleh werd eerder vandaag gedood toen hij op de vlucht was naar saudi arabië Mario Centeno wordt de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. Hij is gekozen door de Europese ministers van Financiën. Er waren nog drie kandidaten uit Letland, Luxemburg en Slowakije... maar Centeno was van tevoren al favoriet. De Portugees neemt het over van Jeroen Dijsselbloem. Die beging vanmiddag nog een blunder door de benoeming al min of meer te verklappen. Hij had het over Centeno in een televisieinterview. Groot-Brittannië en de Europese Unie hebben nog geen deelakkoord kunnen sluiten over de brexit. Dat hebben de Britse premier May en EU-voorzitter Juncker bekendgemaakt. Juncker zei dat May een harde onderhandelaar is, maar dat hij er vertrouwen in heeft dat er alsnog een akkoord komt. Een van de moeilijke punten is de grens tussen het Britse Noord-Ierland en de EU-staat Ierland. De problemen van de Nederlandse VN-militairen in Mali met munitie en medische voorzieningen zijn opgelost. Dat zegt minister Bijleveld. Na het ongeval met een mortiergranaat waarbij vorig jaar twee militairen omkwamen... waren er grote twijfels over de veiligheid en de medische zorg. Minister Hennis trad daarom af. Volgens Bijleveld voldoet alles nu aan de eisen. In Mali zijn zo'n 400 Nederlandse militairen. Het weer nog. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien. Het blijft bewolkt met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen op veel plekken droog en vooral aan de kust ook wat zon. Het wordt morgen een graad of 8. Dit ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat bij elkaar 235 kilometer file. Ik noem de files met meer dan 20 minuten vertraging. Dat is de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft eh, bijna een uur vertraging. Een van de buizen van de Beneluxenol is dicht. En om nu te voorkomen dat de verkeer stil komt te staan bij de keteltunnel... wordt het verkeer gedoseerd. Op de A10 de ring Amsterdam. Tussen knopend Watergaasmeer en knopend Amstel 50 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar maar één rijstrook open. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda was een ongeluk tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk nog een kwartier vertraging. Van Gouda naar Hoek van Holland tussen de knopen te Gouw en Terbrechtseplein 12 kilometer met bijna een half uur vertraging.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 Miss you now, but hey, no sweat. I can get along alone, alright. City lights and pretty clothes, silver linings wrapped up bows, autumn leaves and fall. you are. until you catch me half past two. Just about that time, and I'm erect. This old world will spin again. Play me like a violin. Knock all of the wind out of my chest. Well, I don't mind. some rest. And I'm waiting now to catch you in the corner of my eye. I know you're gonna darken up my door.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 Dit is het favoriete album van de maand. Your cheating heart will make you weak. You'll cry and cry and try to sleep. But sleep won't come whole night through. And your cheating heart will tell on you. When tears come down.